Hij werd februari vorig jaar al opgepakt in Colombia, zegt verslaggever Remco Andringa. Hij werd toen al een tijd gezocht door de Nederlandse politie... en uiteindelijk getraceerd in de Colombiaanse stad Medellin... Eh, waar hij eh, verstopt zat in een appartement. Bij zijn arrestatie probeerde hij nog eh, te vluchten door uit een raam te springen, maar ja, het lukte niet om te ontkomen. Afgelopen nacht werd hij met een speciaal vliegtuig vanuit Colombia naar Nederland gebracht. Inmiddels zit Said Air in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Ridouan Taghi zit daar ook. In Burundi zijn bij een brand in een gevangenis 38 gevangenen omgekomen. Ze lagen te slapen en werden overvallen door vuur en rook. Ook raakten tientallen mensen gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in de gevangenis in het Afrikaanse land is ontstaan. Technische directeur Henk van Stee vertrekt per direct bij Sparta rommelde al een tijdje in het bestuur van de Rotterdamse club. Sparta staat nu 16e in de eredivisie. Elektrisch rijden wordt steeds populairder, maar voor veel mensen is het nog te duur om een stekkerauto te kopen, blijkt uit onderzoek van de ANWB. Wie eenmaal zo'n auto heeft, is wel goedkoper uit. Als je kijkt naar de totale kosten van gebruik, dan is voor het eerst eigenlijk elektrisch rijden gemiddeld wat goedkoper geworden dan rijden in een benzineauto. Eh, alleen de aanschafprijs, ja, die er bij veel mensen nog in. Hè. Een elektrische auto is al snel zo 5.000 tot 15.000 euro duurder dan een vergelijkbare benzineauto. Volgens de ANWB weten veel mensen niet dat je met een elektrische auto de eerste paar jaar geen wegenbelasting betaalt. Ook geeft de overheid subsidie op het kopen van een stekkerauto. Het weer. Op veel plekken schijnt de zon. Het is een graad of 6. Morgen meer bewolking en aan de kust een bui. Het wordt dan 5 tot 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.